Goedemorgen, ik ben Dielke Deertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. De overheid moet ervoor zorgen dat we gezonder gaan eten, zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Dat is een onafhankelijke club die het kabinet adviseert. Ze willen dat je minder belasting gaat betalen op groente en fruit, dat er een verbod komt op reclame voor ongezond eten en ze willen een suikertax, zodat je colaatje duurder wordt is niet voor het eerst dat er zo'n oproep komt. Experts pleiten daar al langer voor. Wat je eigenlijk zou willen is in zijn algemeenheid dat je ongezond voedsel veel duurder maakt en gezond voedsel goedkoper. Dat eigenlijk het gezond eten de norm wordt. Dat is waar we naartoe moeten. In september zei het kabinet nog dat het geen suikertax wil invoeren. Omdat er al andere afspraken zijn gemaakt met fabrikanten over het gezonder maken van eten en drinken. Vorig jaar zijn in Nederland 20.000 mensen overleden aan het coronavirus, heeft het CBS bijgehouden. Meer dan de helft van de coronadoden woonde in een verpleeghuis of kreeg langdurige zorg. En wie het virus overleefde hield daar vaak nog flink lang last van. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat 1 op de 3 na een half jaar nog psychische problemen heeft... zoals angststoornissen en stemmingswisselingen. De verwachting is dat veel mensen nog jaren last houden van zulke klachten. En er is gevoetbald op het hoogste niveau. De eerste kwartfinales van de Champions League werden gisteravond afgewerkt. Manchester City deed goede zaken tegen Borussia Dortmund. werd daar 2-1. Die andere Engelse ploeg, Liverpool, maakte minder indruk, zag verslaggever Jeroen Gutter. Liverpool bakt er echt teleurstellend weinig van. De ploeg speelt eh, zonder enige dynamiek. Normaal gesproken altijd dat eh, voetbal dat vol gas wordt gespeeld. Maar eh, vandaag is het heel erg tam. Ze speelden tegen Real Madrid. Zou je dus denken spannend potje. Maar Liverpool kwam er bijna niet aan te pas. Het verliest uiteindelijk met 3-1 van Real Madrid. Volgende week de returns van deze twee kwartfinale wedstrijden. Het weer in het binnenland kan het sneeuwen. Op sommige plekken ligt wel 5 centimeter. Straks smelt hij weg. Vanmiddag is het steeds vaker droog. Het wordt een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met windstoten in het kustgebied... en het kan nog plaatselijk wat glad zijn door sneeuw. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A9 van Diemen naar Amstelveen... tussen knooppunt Holendrecht en Oudekerk aan de Amstel.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 meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. 60% van hen waren verpleeghuisbewoners... en andere mensen met langdurige zorg. Uit een onderzoek onder 230.000 coronapatiënten... blijkt dat een derde van hen na een half jaar nog mentale problemen heeft. Mensen hebben bijvoorbeeld nog lang last van angststoornissen en stemmingswisselingen. Het aantal miljardairs is vorig jaar wereldwijd gestegen... naar een recordaantal van 2755, meldt zakentijdschrift Forbes. Amazon-baas Jeff Bezos staat op de eerste plek... met een vermogen van 177 miljard dollar. Het weer, eerst winterse buien, vanmiddag meer opklaringen... en het wordt een graad of 7.